uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Canadese provincie British Columbia zijn de afgelopen dagen vier katholieke kerken afgebrand. Politie onderzoekt of er een verband is met de vondst de afgelopen week van de stoffelijke resten van ruim 200 inheemse kinderen. De resten lagen in een massagraf in de nabijheid van een kostschool. In de katholieke instellingen werden inheemse kinderen opgevangen die zich volgens de staat moesten aanpassen aan de dominante cultuur. Eerder werd ook al een graf gevonden met de resten van meer dan 700 kinderen erin. Of de kerken uit protest zijn aangestoken wordt nog onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het dodental is gevolg van het instorten van een appartementencomplex... bij de Amerikaanse stad Miami is opgelopen tot vijf. Reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam... waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156. Het gebouw stortte afgelopen week deels in. Volgens de autoriteiten kwamen reddingswerkers gisteren nog een ander stoffelijk overschot tegen. Dat wordt nu onderzocht. Met hulp van speurhonden en sonarapparatuur werd gisteren de hele dag gezocht naar slachtoffers. Diep tussen het puin woedt nog een brand, wat de werkzaamheden extra moeilijk maakt. De politie van Istanbul heeft traangassen ingezet tegen betogers... die protesteerden tegen het verbod op de Pride in de stad. Ook zijn twintig mensen gearresteerd. Op beelden is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken. Ook is te zien hoe agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn vijf doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. Vier van de inzittenden werden dood aangetroffen door de hulpdiensten. Een vijfde werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het weer, tot besluit het is droog en 11 tot 16 graden. Overdag wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien met onweer toe. Dit was het NOS Journaal.